Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ben je student en hobbel jij ook van het ene naar het andere tijdelijke huurcontract... dan heb ik misschien goed nieuws voor je. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil namelijk dat ook voor studentenkamers... straks alleen nog vaste huurcontracten komen. Wordt hoog tijd, vindt deze studentenvakbond. Het is inderdaad zo dat veel studenten toch voor korte termijn bij een bepaalde woning zitten. En vanwege het aflopen van het tijdelijk contract maar op zoek moeten in deze woningmarkt naar een nieuwe woning. Ja, dat zorgt voor heel veel eh, onrust en dat wil je niet. Je wil je gewoon kunnen focussen op je studie. Dus we hopen dat deze vaste contracten voor meer rust kunnen zorgen. Vraag is wel of afgestudeerde studenten straks niet lekker blijven zitten in hun schaarse studentenkamer. Zogenoemde campuscontracten kunnen een oplossing zijn. Dan moet je verhuizen zodra je je uitschrijft bij je opleiding. In Kiev waren vannacht zeker tien explosies te horen. Volgens Oekraïne heeft het luchtafweersysteem nog meer luchtaanvallen op de hoofdstad voorkomen. Voor zover bekend zijn er minstens drie gewonden gevallen. In de Amerikaanse staat Florida worden universiteiten een stuk minder woke. Een republikeinse gouverneur heeft een wet gemaakt... waardoor opleidingen geen geld meer krijgen voor lessen en projecten... rondom afkomst, ras en gender, zegt hij. is getting out of that game. Um, if you want to do things like uh, gender ideology... Uh, go to Berkeley, go to some of these other places, that's fine. Berkeley ligt in een andere staat. De vakken over gender en ras werken alleen maar discriminatie in de hand, zeggen de Republikeinen in Florida. En op de Grote Markt in Groningen is de kermis in volle gang. Gistermiddag was die speciaal gereserveerd voor ouderen. Die konden prijsschieten in de schiettent. knuffelberen proberen te pakken met de grijparm... maar het spookhuis was eenmalig. Dat is zo eng! <laughs> Doodeng! Doodeng! Oh, zo met Het eerste is dat ik niks zie kan. Ik wil zo graag daarin, in het hoge ding. Ja, kan dat niet meer? Dat gaat niet meer, hè. Nee, de zweefmolen viel voor die laatste mevrouw af, maar gelukkig bleef er genoeg over. En het weer nog vanochtend zon, maar vooral in het binnenland ook stapelwolken met kans op een bui. In het westen blijft het droog en is het een stuk zonniger. Wel fris, max 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je op de A9 vanuit Amstelveen naar Den Helder. Door een ongeluk op de N9. Kwartiervertraging bij Heilo. Kwartiervertraging op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Dus bij Heilo. En op de N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoorn. Bij Schiphol Rijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Na een ongeluk op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar.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 Rusland heeft vannacht Oekraïne opnieuw bestookt met drones en raketten. De Oekraïnse strijdkrachten hebben, naar eigen zeggen, alle raketten en drones onderschept. In de Verenigde Staten heeft een speciaal aanklager hard uitgehaald naar de FBI. Hij concludeert dat de FBI tegen Trump een onderzoek begon zonder dat er bewijzen lagen. De zaak draait om de verkiezingscampagne van 2016. Trump en zijn team zouden toen hebben samengespannen met Rusland om de verkiezingen in hun voordeel te beïnvloeden. De loonkosten van bedrijven in Nederland stijgen dit jaar met 17 miljard euro... blijkt uit cijfers van ABN AMRO.